Krol met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is het debat over het CETA-handelsakkoord met Canada geschorst. Er is bijna negen uur over gepraat. Forum voor Democratie-leider Baudet had vier uur spreektijd aangevraagd. En omdat het daarom laat werd, is besloten dat het kabinet de komende ochtend zal reageren. In het debat vroeg de ChristenUnie het kabinet om garanties... om onder meer de Europese voedselveiligheid te kunnen behouden... De steun van de kleinste coalitiepartij is cruciaal om het verdrag door de Tweede Kamer te krijgen. Volgende week wordt erover gestemd. Staatssecretaris Visser van Defensie heeft omwonenden van vliegbasis Gilzerijen beloofd dat er weer woningen kunnen worden gebouwd. De afgelopen jaren kon dat niet vanwege de geluidsoverlast van de vliegbasis. Daar landen vooral helikopters en in geval van nood kunnen er nu ook straaljagers terecht. Op een bewonersbijeenkomst in Gilze en Rijen zei Visser gisteravond... dat de straaljagers er binnenkort niet meer mogen landen... en dat de overlast van de helikopters niet veel groter mag worden. Ze beloofde omwonenden ook dat er gekeken wordt naar schade... die mogelijk ontstaat door trillingen van de helikopters. De NAVO wil de trainingsmissie in Irak uitbreiden. Dat zijn de ministers van Defensie overeengekomen... zei secretaris-generaal Stoltenberg. NAVO-landen zijn actief in Irak om terrorisme te bestrijden... Irak moet de uitbreiding nog wel goedkeuren. Vorige maand sprak het Iraakse parlement zich juist uit... tegen militaire aanwezigheid van andere landen. Na de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani... op Iraaks grondgebied. De NAVO-missie bestaat op dit moment uit ongeveer 500 militairen... onder wie twee Nederlandse stafofficieren.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 High heels, lipstick on, dance until we see the dawn. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass, everybody make it clap. Party night with the click, I'm from Stavanger, bitch.